uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Tilburg is niet van plan een hogere vergoeding te betalen... aan gedupeerden van Chrome 6. Eerder besloot de gemeente de slachtoffers een bedrag van 7000 euro te betalen. Maar de gedupeerden noemen dat bedrag veel te laag... en eisen een schadevergoeding van 20.000 tot 40.000 euro. De gedupeerden werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf... en konden daar in aanraking komen met Chrome 6. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen... tegen de regering van president Trump. Ze zijn het niet eens met het uitroepen van de noodtoestand... bij de grens met Mexico door de president. Het gaat onder meer om New York en Californië. Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen... zodat hij buiten het congres om geld vrij kan maken... voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. Eerder deze maand sloten de Republikeinen en Democraten nog een akkoord in het congres... waarin 1,4 miljard dollar werd vrijgemaakt voor de muur... Trump wil echter 5,7 miljard en probeert met de noodtoestand de rest van het bedrag binnen te halen. Het vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2017 gestegen naar ruim 28.000 euro. Dat is ruim 6.000 euro meer dan in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10% van de Nederlandse huishoudens heeft juist een negatief vermogen van in totaal 51 miljard euro. Dat komt vooral doordat de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Daarbij gaat het vooral om starters op de huizenmarkt. Bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Cairo zijn twee politieagenten om het leven gekomen. Drie agenten en drie burgers raakten daarbij gewond. De agenten hadden de zelfmoordterrorist net aangehouden in de Egyptische hoofdstad... nadat hij vorige week ook al had geprobeerd een aanslag te plegen. Die poging mislukte, waarna hij op de vlucht sloeg. Cairo worden relatief weinig aanslagen gepleegd. Het weer, vannacht kans op lichte regen vanuit het westen...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 Better believe on, got to show that you can lean on. Lean on. grateful world. that's how we roll. And I'm asking a good he me we live What's up with that money, y'all? See my bigger cousin was home.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 le serie iniziano Video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila Tra poche ore, tra poche ore Sotto il sole, sotto il sole direzione, direzione, quasi quasi mi prendo non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le fossero te, come se fossero te e eh, Un Provo sentimento, non mi